Jelle Visser met het NOS-journaal. De omstreden Australische kardinaal George Pell is overleden. Pell, de hoogste geestelijke in de Rooms-Katholieke Kerk... die wegen seksueel misbruik vervolgd is... was een belangrijk adviseur van de paus. Ook was hij verantwoordelijk voor de financiën van het Vaticaan. Pijl werd in 2018 veroordeeld voor het misbruiken van twee jonge jongens... in zijn tijd als aartsbisschop van Melbourne. Die uitspraak werd in 2020 door de Australische Hoge Raad vernietigd. Pijl zat in totaal 13 maanden vast. Daarna keerde hij terug naar Rome, waar hij tot aan zijn dood woonde. Pijl werd 81 jaar. Een Nederlandse jongen van 17 is in Griekenland opgepakt... omdat hij een meisje van 9 seksueel zou hebben misbruikt. Volgens Griekse media gaat het om een Nederlands meisje... en verbleef de jongen bij haar familie in huis. Nadat er aangifte was gedaan, zou de jongen hebben geprobeerd te vluchten. Hij werd begin deze maand aangehouden in de buurt van Thessaloniki. De jongen ontkent dat hij het meisje heeft misbruikt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de betrokkenen. Een man van 20 die zonder rijbewijs achter het stuur kroop... en daarna een kleuter heeft doodgereden in Hoge Zand... moet een boete betalen van 1250 euro. Zijn moeder zat naast hem en kreeg daarom ook een boete. Toch is de man volgens de rechter niet verantwoordelijk voor het ongeluk. Het jongetje van vier was aan het spelen achter geparkeerde auto's... en liep plotseling de weg op. Uit onderzoek bleek dat geen enkele automobilist de aanrijding had kunnen voorkomen. En dan voetbal. In de KNVB-beker heeft PSV gisteravond met 2-1 gewonnen van Sparta Rotterdam. De titelverdediger uit Eindhoven behoort daarmee tot de laatste 16 in het bekertoernooi. Zaterdag is de loting voor de volgende ronde. Het weer vannacht is het zacht. Vanuit het westen trekt regen over ons land. Morgenochtend is het bewolkt met eerst nog wat regen.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 So tip up your cup and throw your hands up. Set your like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the crack of the old school bag.